Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland erkent de raketaanval op de haven van Odessa. De raketten zouden een Oekraïns oorlogsschip hebben vernietigd. De havenstad in Oekraïne werd gisteren beschoten. Nog geen dag na de graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Het graan moet vooral via Odessa worden geëxporteerd. President Zelensky noemt de aanval barbaars... en vraagt aan andere landen om meer wapens. Die zijn nodig voor de overwinning op Rusland, zegt hij. Een half miljoen mensen vierden in Berlijn de Pride. Het was voor het eerst sinds twee jaar dat de parade door de Duitse hoofdstad trok. De feestdag is nog steeds super belangrijk, zeggen deze bezoekers. denk dat het it is important just to understand that basically Well, it's also important because Berlin is Germany's capital and we are not 100% equal. It's so important to show it. In 2020 ging de parade in Berlijn door corona helemaal niet door. En vorig jaar waren er strenge afstandsregels en was er een alcoholverbod. Sifan Hassan heeft op het WK Atletiek in de VS geen medailles gehaald. De Olympisch kampioen werd zesde op de 5 kilometer. En eerder haalde ze ook al geen medaille op de 10. Ze zegt dat ze nu wel heeft geleerd dat je het op talent alleen niet redt. Ik denk het is goed om, uh, laten we zien, ja, dat talent werkt niet. Moet ik harder trainen net als in Tokio. Een lesje in nederigheid geleerd. Ja, grote lesje geleerd, Dat heb ik nodig. Ook een teleurstelling voor de lopers. De vrouwen werden gedisqualificeerd vanwege een foute wissel. En de mannen waren met een vijfde plaats niet snel genoeg voor de finale. En dan nog het weer. Mooie en warme dag. Alleen in het noorden langs de kust wat bewolking. Vanuit het zuiden komt warme, land het lucht in, eh, warme lucht het land in. Daar wordt het tropisch met 32 graden. In de rest van het land tussen de 26 en 29 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht.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 Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending uitsluitend opname met het woord Summer in de titel. Het is tenslotte hoogzomer. Van bekende nummers, waarvan er ontelbare uitvoeringen bestaan... zoals bijvoorbeeld Summertime... ga ik een aantal heel verschillende interpretaties laten horen. Ik begon deze uitzending met het trio van Johan Clement... die vaak hier in de krocht heeft gespeeld... met het Oscar Peterson-compositie When Summer Comes... van de CD On Request... Johan werd begeleid door de founding father van Jazz in Zandvoort... Erik Timmermans op bas, Frits Landersbergen op drums... en Jeroen de Rijk percussie. Het tweede nummer wat ik voor u heb klaarstaan... dat is de lady, de Europe's First Lady of Jazz, Rita Reis. Rita Reis begeleid door het eh, orkest van Rogier van Otterlo met Toets Tielemans op mondharmonica. We gaan luisteren naar een opname uit 1980. Het is een compositie van Michel Legrand. En het komt van de cd Collage. Once Upon a Summertime. dat waren de klanken van Toots Tielemans en de stem van Rita Reis. Once Upon a Summertime. Uh, dan staat nu voor het eh, eerste uitvoering van het nummer Summertime. En ik heb daarvoor gekozen een, eh, ja, je mag wel zeggen, iconische opname. Namelijk de LP Porgy and Bess van Miles Davis. Begeleid door het orkest van Gil Evans. Eh, wanneer je die kritieken nog eens leest op internet over deze LP... dan eh, eh, is dat unaniem, is men van mening dat dit een historisch album is geweest. de opname Summer Porgy and Bess met onder andere nummer Summertime. aan het begin van Maas carrière. Het is opgenomen op 22 en 29 juli en augustus eh, de 4e en de 18e in 1958 alweer. En wel bij uh, Columbia 30th Street Studio in New York City. Nou, dat waren de, eh, de namen en rugnummers. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk deze overbekende, maar nog steeds prachtige uitvoering door Miles van Summertime. Miles Davis, Orkest Gil Evans, Summertime. Van Summertime naar de Summer Wind. Eh, een opname van het Monty Alexander Trio. Opgenomen op 21 december 1996 in New York City. Toen was het daar denk ik koud en wellicht ook wel sneeuw. Een mooie tijd van het jaar om een nummer als The Summer Wind op te nemen. Het staat op de CD Echoes of Jillies gewijd aan allerlei songs die Sinatra, Frank Sinatra heeft grootgemaakt. En van eh, die cd waar Monty Alexander begeleid wordt door John Patucci op bas en Troy Davis op drums... gaan we luisteren naar The Summer Wind. zo sterven de klanken van de Summer Wind weg, gespeeld door het Monty Alexander Trio. Eh, weer tijd voor wat vocaals. Eh, ik heb klaarstaan Count Basie Orchestra met zangeres Ella Fitzgerald. Het is een eh, beroemde 3 box drie drie-cd-box. De Jazz at the Santa Monica Civic 72. Een opname dus uit 72. En we gaan luisteren naar het nummer Indian Summer. many remember this one? Summer, you old Indian summer, you're the tears that comes after June time Gerald, gaan we naar Bill Evans. En toen ik eh, dit programma zat voor te bereiden met als thema zomer... kwam ik er op een gegeven moment ook achter dat er nog een tweede thema was binnengeslopen. Namelijk eh, een instrument, de piano. Want het merendeel van de nummers die ik draai... Eh, daar is het solo-instrument de piano. Nou, geen straf op zo'n mooie zondagochtend. Eh, we hebben klaarstaan eh, een andere pianist en wel, en wel Bill Evans. Ook een van de giganten op piano in de jazz. Hij wordt uitsluitend begeleid door Eddie Gomez op bas. Het is een live opname eh, Montreux 3. Opname in Jazz Festival van Montreux in 1975. En de titel van het nummer is The Summer Knows. En dat was eh, Bill Evans met op het laatst een mooie gestreken bas van Eddie Gomez. Weer tijd voor wat vocaals en dit wordt de tweede uitvoering van Summertime. Ditmaal gezongen door de Four Freshmen, een eh, jazz vocal group, eh, heel populair geweest in de jaren 50 en 60. ik draai een nummer van een compilatie-cd uit 1991 getiteld Best Now, The Four Freshmen hun interpretatie van Summertime. Summertime and the living is easy. A fish are jumping, whoa, and the cotton is high. rich and your mama is good looking. So hush, little baby, little baby, baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up a singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, that there's nothing that can harm you. With daddy and mammy, just a standing by. you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. Till that morning, there's nothing to harm you. With your daddy and mammy just a standing by. Ja, de Four Freshmen met Summertime. Eh, tijd voor Dave Brubeck. Dave Brubeck die in 1964 eh, een cd uitbracht... getiteld Jazz Impressions of New York... Eh, en daar stond onder andere het nummer The Summer on the Sound op. Dave wordt hier begeleid uiteraard door Paul Desmond op alt sax, Eugene Wright op bas en Joe Morello op drums. The Summer Sound. En dat was eh, Summer on the Sound van Dave Brubeck. Eh, Norman Kranz bracht eh, op 14 maart 1955 in New York... een wel heel bijzonder groepje jazzmuzici bij elkaar. John Lewis op piano... Gunther Schuller op flugelhorn, French horn, J.J. Johnson op trombone... Jim Poole op fluit... Manny Ziegler op bassoon... Anthony Ciara Sicara op klarinet, Stan Getz op tenor, Percy Hees op en Connie Kay op drums. Met John Lewis eh, het hart van het Modern Jazz Quartet. Eh, ze noemde deze groep eh, de Modern Jazz Society. En de LP heette The Modern Jazz Society Presents a Concert of Contemporary Music. Luistert u naar Midsummer. Ja, en dat was Midsummer van de gelegenheidsformatie bij elkaar gebracht door Norman Kranz, de Modern Jazz Society. Eh, tijd voor weer wat vocaals. Eh, ik heb klaarstaan uh, Tony Bennett. Tony Bennett begeleidt op, op dit nummer door Ralph Sharon op piano... Het komt van de cd Perfectly Frank. En eh, op andere nummers eh, wordt hij ook nog begeleid door Paul Langoche op bas... en Joe La Barbera op drums. Maar hier gaat het om Tony en Ralph samen. Een opname op Columbia Records uit 1992... opgenomen in de Clinton Recording Studio in New York. Luistert u naar Tony Bennett's uitvoering van het nummer wat we eerst al van Ella Fitzgerald hoorden, maar nu van hem Indian Summer. Summer, you old Indian summer, you're the tear that comes after June time's laughter You see so many dreams that don't come true Dreams we fashioned when summertime was new You are here to watch over some heart that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June, going astray, fading too soon. That's why I say farewell to you, Indian summer. that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June going astray, fading too soon. That's why I say farewell. to you Indian summer Ja, en dat was de stem van Tony Bennett... die inmiddels op eh, gevorderde leeftijd, mag je wel zeggen, meer dan 90 jaar, uh, zijn carrière heeft moeten beëindigen in verband met eh, een opkomende ziekte van Alzheimer. Geen einde wat je zo'n fantastische artiest toewenst. ik heb klaarstaan een volgende opname, een volgende interpretatie van Summertime. We hadden al Miles Davis, trompet, de Four Freshmen gezongen. We gaan nu luisteren naar een interpretatie van Gene Harris... de bekende pianist van de West Coast... samen met Andrew Simpkins op bas en Donald Bailey op drums. Het is een opname uit 1967, gemaakt in de beroemde jazzclub The Lighthouse at Hermosa Beach in California. Luistert u naar de interpretatie van Gene Harris van Summertime. dan snel door met het één na laatste nummer voor de break. En dat is eh, George Shearing, piano, die Nat King Cole begeleidt met het nummer... En dan kijk ik even op mijn spiekbriefje. Guess I'll go back home this summer. Guess I'll go back home this summer Should have gone there long ago I wonder who I'll meet When I walk up Main Street Who'll yell the first hello Guess I'll go back home this summer mom will cry when I walk in. She'll brush away a tear as dad says, Look who's here. We're glad you're home again. After we've talked of everything, then I'll get a restless spell I'll walk by the house where she used to live. I hope she married well. Guess I'll go back home this summer. Leave this daily grind behind. There's nothing wrong, I'm sure, that going Ja, en zo loopt het al tegen de klok van 11. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur ZFM Jazz met vandaag als thema zomer, summer. En eh, daarnaast als eh, leading instrument eh, deze ochtend de piano, zoals hier George Shearing die u nog op de achtergrond hoort. Dan eh, komen we zo aan het laatste nummer voor de pauze... voor de boodschappen <clears throat> en het nieuws.